Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Ondanks de geklapte onderhandelingen volgens staakt het vuren tussen Israël en Hamas gisteren... wordt er vandaag wel weer gepraat. Correspondent Nasra Habiballa. Het plan is dat vandaag eh, opnieuw een delegatie van Hamas naar Cairo zal gaan om daar verder te praten. Eh, en ook eh, Israëlische media melden dat er ook vanuit Israël weer een delegatie die kant op gestuurd zal worden. Ja, en verder proberen natuurlijk de bemiddelende partijen, dus Qatar, Egypte, de VS aan alle kanten druk te zetten op zowel Israël als Hamas. Israël en Hamas proberen al weken tot een akkoord te komen over een staakt het vuren. Daarbij zou Hamas meerdere gijzelaars vrij moeten laten... in ruil voor de vrijlating van Palestijnen uit Israëlische gevangenissen. Ondertussen heeft Israël de aanvallen op Rafah opgevoerd. Miljoenen Palestijnen zijn naar die stad in het zuiden van Gaza gevlucht... en kunnen nu geen kant op. In Zuid-Afrika zijn zeker twee doden gevallen toen een appartementencomplex instortte. Tientallen bouwvakkers raakten bedolven onder het puin. Twintig daarvan konden worden gered en liggen in het ziekenhuis. De hele nacht is er nog met speurhonden gezocht naar overlevenden. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil actie tegen sites zoals Udio. Die site maakt liedjes op basis van AI en gebruikt daarvoor bestaande stemmen. Onder meer liedjes gezongen door de zanger van Bluff en Stef Bos waren te horen op tracks. En de Kamer wil dat muzikanten geld krijgen van die sites. En liedjes met gekloonde stemmen moeten offline voetbalnieuws. De Rotterdamse club Excelsior beleeft spannende tijden. Ze verloren gisteravond met 3-0 van NEC en zitten nu in de degradatiezone. Trainer Marinus Dijkhuizen houdt er al een beetje rekening mee... dat zijn team extra wedstrijden moet spelen om dat te voorkomen. De play-offs, uh, daar moet je natuurlijk ook in je, in, je planning en, alles rekening houden. Dus dat, eh, het is niet zo dat wij dachten van daar gaan we niet heen. Maar dus eh, altijd wel in ons achterhoofd. Maar we gaan zeker zondag nog eh, volle bak voor de, voor de laatste kans. Ja, want als de club dan wint van Heracles... zijn ze weer even uit de gevarenzone. Het weer nog. In het zuiden kan er vanochtend nog wat regen vallen. Maar daarna wordt het overal een prima lentedag. Zon en wolken wisselen elkaar af. En het wordt zo'n 16 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in onze regio een redelijk rustige ochtendspits. Al staat er nu nog 40 kilometer file. meeste files veroorzaken niet meer dan een minuut of vijf vertraging. Dat is wel het geval op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Bij in Stadshart 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Want door een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. 20 minuten vertraging ook bij Amsterdam over Amstel. Als je over de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel rijdt. En op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt de Nieuwe Meer. Op de A10 Noord bij eh, de Koentunnel 10 minuten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 imagine it's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 And the buds in my lips so the truth don't slip Gotta be out what I really wanna shout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 so the truth don't slip 浪。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 哈哈。 quick